Mark Hokke met het NOS-journaal. De in Spanje is opgepakt. Volgens de Limburgse politie is nog onduidelijk waarvan hij in Spanje wordt verdacht. Volgens een bron van de regionale omroep 1 Limburg... heeft de man zijn vrouw tegen haar wil vastgehouden. Ze zou zijn ontsnapt en meldde zich daarna bij de politie. De Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam krijgt geen geld voor een islamitische middelbare school. Dat heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten, omdat de stichting weigert mee te werken aan een onderzoek van de inspectie. De stichting kwam in opspraak toen een bestuurslid steun betuigde aan islamitische staat. Hij stapte op, maar Dekkers zorgen verdwenen niet. De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een klacht ingediend bij het ministerie. Tien mannen zijn in Somalië tot celstraffen veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig die in februari alleen het leven kostte van de dader. Twee van de veroordeelden kregen levenslang, de andere tot vier jaar cel. Kort na het opstijgen in Mogadishu in februari was in het vliegtuig een explosie Daardoor ontstond een gat, waardoor de dader naar buiten werd gezogen. De piloot wist het toestel veilig aan de grond te zetten. Het aantal keren dat de politie geweld gebruikt is de afgelopen twee jaar bij, vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar werden ruim 10.000 meldingen gemaakt van politiegeweld, ruim 500 minder dan het jaar ervoor. De politie schoot vorig jaar 47 keer gericht, ruim 200 keer pakte agenten alleen een wapen om mee te dreigen. De taser werd een enkele keer ingezet, maar dat wapen wordt alleen door speciale arrestatieteams gebruikt. Het weer vanuit het oosten trekken zware buien over het land... met kans op hagel, onweer en windstoten. In de loop van de avond en nacht klaart het vanuit Duitsland op.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 For every piece of me that wants you, another piece away. someone else's dream. I candle. I am gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning.